is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft de bouw van nog eens 19 nieuwe nederzettingen... op de bezette westelijke Jordaanoever goedgekeurd. In totaal is er nu groen licht gegeven voor 210 Israëlische kolonies... meldt de organisatie Peace Now. De nederzettingen in bezet gebied zijn volgens internationaal recht illegaal. Het nieuws komt op het moment dat Amerika druk uitoefent op Israël en Hamas... om een begin te maken met de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza... De illegale nederzettingen worden gezien als obstakel voor een mogelijke Palestijnse staat. In Zwolle zijn afgelopen nacht drie mensen gewond geraakt toen het balkon waar ze op stonden instortte. Er stonden zo'n tien mensen op het balkon van een studentenhuis... maar daar was de houten constructie niet op berekend. Ze vielen zo'n drie meter naar beneden. Twee mensen hadden snijwonden en de derde die gewond raakte had pijnlijke ribben. De drie zijn naar de huisartsenpost gebracht. Een Brabants bedrijf zou jarenlang miljoenen liters ontlasting van grote festivals als Paaspop illegaal hebben geloosd. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij een aantal overheden. Het rioolwater zou zijn geloosd op het terrein van een mestverwerker en varkenshouderij in het dorp Wintelre bij Eindhoven. Het water zou van een bedrijf zijn gekomen dat afvalwater ophaalt van grote evenementen, waaronder Concert Sea, De Zwarte Cross en Graspop. In Winteren waren langere tijd problemen met de riolering... en die zouden zijn veroorzaakt door aangekoekte mest en het afvalwater. Omroep Brabant zegt dat het Openbaar Ministerie... een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. Het OM bevestigt of ontkent dat niet. Het bedrijf in Winteren zegt dat het alle regels heeft gevolgd.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 Dit is ZFM. ZFM. 6FM Met het nieuws van 3 uur.